بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد Dus bij les nummer 49 uh, gaat het over hoofdstuk 36 An-Nakira wa Al-Ma'rifa An-Nakira wa Al-Ma'rifa uh, Ik lees eerst even de voorbeelden en dan zal het duidelijk worden wat An-Nakira en Al-Ma'rifa betekenen. Uh, Fidurji kitab في الدرج كتاب سقط منزل في شارعنا سأل رجل عن والدي ركب صديقي جوادا عاقب المدرس تلميذا مزق محمد ورقه في الدرج كتاب الدرج dat is een, een, tasje, een soort tasje, eh, meestal gebruikt door de vrouwen om daar hun spullen te plaatsen, te, te, zetten. Dat is het dorst, een tas. In de tas, of in het tasje, zit een boek. Sakata menzilun fi Een huis is neergestort in onze straat. Sa'ala rajulun an walidi. Een man vroeg naar mijn vader. Rakiba Sadiqi Jawada. Een vriend van mij reed op een paard. Aqab al-mudarrisu tilmiden. De leraar of de onderwijzer strafte een leerling. Mazzaqa Muhammadun waraqah. Mohammed uh, eh, scheurde een vel of een papiertje. Ida ta'ammalna البحث إذا تأملنا كل اسم من الأسماء التي في الجمل السابقة رأينا أن بعضها مثل كتاب ومنزل ورجل وجواد وتلميذ وورقة لا يدل على شيء معين معروف لنا طيب أصف we kijken فورد sommige أسماء إن asma الزينة دانزين في سؤال zien كتاب بوك منزل huis رجل من een Jawad een paard, tilmiv een uh, leerling, waraqa een velletje, dan zien we dat deze woorden niet bepaald zijn. We weten niet waar het over hebben. We weten niet we, uh, van wie die spullen zijn. Die zijn onbepaald. فكلمة كتاب مثلا نفهم منها أي كتاب لا كتابا خاصا. Bijvoorbeeld het boek in de zin في الدرج كتاب in, in de tas, in het tasje zit een boek. Uh, het woord kitab, daar wordt niet iets speciaals mee bedoeld die wij kennen, maar een boek. Dat kan van alles zijn. وكذلك كلمة منزل. En hetzelfde geldt voor een huis die neer, neergestort is in onze straat. لا تدل على منزل نعرفه. Duidt niet op een bepaalde huis die wij kennen. Een bepaald huis die wij kennen. of dat wij kennen. وكل اسم من هذا النوع يسمى نكرة. In alle woorden, alle asma uh, uh, waarvan we niet weten wie, uh, welke het zijn, dus die niet specifiek zijn genoemd of verwezen naar iets anders, geassocieerd met iets anders, met al-idafa of wat dan ook, die zijn dus onbepaald. Die noemen wij nakira. Alle woorden die onbepaald zijn, al-asma die onbepaald zijn, we weten niet over wie, wat we het precies hebben, over wie, over, over wat we het precies hebben, dan worden deze asma worden ze nakira genoemd. وبعض الأسماء في الجمل السابقة en andere woorden in dezelfde zinnen daarentegen مثل الدرج الطشية شارعنا شارعنا onze straat والدي mijn vader صديقي mijn vriend المدرس de leraar of de onderwijzer محمد محمد يدل على شيء معين نعرفه كلما, كلما ذكر أمامنا ولا يختلط في ذهننا غيره Deze woorden, die als wij die woorden noemen, dan hebben we een bepaalde voorstelling in onze, in onze hoofden. Dan weten we waar het over gaat. Dan gaat het over bepaalde mensen of dingen die wij ons kunnen voorstellen. وكل اسم من هذا من هذه الأسماء يسمى معرفة. En deze asma worden dan ma'rifa genoemd. Dus kort samengevat eigenlijk. Een nakira, dat is iets wat onbepaald is. En een ma'rifa, dat is iets, een ism, wat wel bepaald is. القاعدة الثامنة والستون سترخم نمر 68 النكرة اسم يدل على شيء غير معين. النكرة dat is een ism wat duidt op iets wat niet bepaald is. En القاعدة التاسعة والستون سترخم نمر 69 المعرفة اسم يدل على شيء معين. المعرفة dat is een ism wat duidt op iets wat bepaald is. Wat bepaald is. En bepaald, dat kan door alif wal lam zijn, dus ad-durj, al-madrasa, al-mudarris. Dus door die el ervoor te zetten, dan weet je waar het over gaat. In het Nederlands is het de of het. Of het kan door al-idafa, dat we gehad hebben, dat die mudaf is. Dus walidi, mijn vader. Of شارعنا onze straat. Of bijvoorbeeld kitabu Muhammadin. Als je zegt kitabu Muhammad, dan heb je het boek bepaald. Het is namelijk het boek van Mohammed. Maar als je alleen maar kitab zegt, dan weet je niet over welke kitab je het hebt. Sterregel nummer 68. Dus ster nummer, uh, sterregel nummer 68 die zegt: An-nakiratu ismun yadullu ala shay'in ghayr mu'ayyan. Een nekira is een ism wat duidt op iets wat niet bepaald is. Over iets wat onbepaald is. Dat is een nekira. En een marifa is precies tegenovergestelde. Dat is een ism wat duidt op iets wat wel bepaald is. Ik hoop dat het duidelijk is. Dat is eigenlijk alles voor wat betreft eh, dit hoofdstuk 36, een nekira wal marifa. En volgende week Inshallah ta'ala zullen we de opgave doen. Maar die moet jullie wel als huiswerk doen. Ta'ala. Eh, als er vragen zijn, dan kunnen jullie die stellen. Vragen of opmerkingen of wat daarna. Nou, dit was inderdaad makkelijk. Het gaat over bepaald en onbepaald. In het Nederlands heb je een, een boek. En je, je hebt het boek. De of het en een. Dus de, het en een, de, het, dat is bepaalde lidwoorden. En een is onbepaald lid. Maar je hebt natuurlijk ook iets anders. Hè? Niet alleen maar dat, maar ook een idafa idafa Maar je hebt ook namen. Een naam van een persoon. Dat is ook bepaald. Als je zegt Mohammed, Mohammed is gekomen. Dan weet je over wie je het hebt. Ik zie dat er geen vragen zijn, denk ik. Dan laten we het hierbij. Barakallahu fikum ala husni استماعكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب vraag تفضل nou uh, even kijken nog even niet al iedereen heeft een heeft een uh, deelnemersnummer geloof ik hè sommige mensen heb ik nog het nummer nog niet gegeven ik zal ze even kijken wat er precies zijn die nummers